3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn er 535 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er zes meer dan gisteren. De meeste besmettingen waren in Amsterdam en Rotterdam. Er kwamen 18 nieuwe ziekenhuisopnames bij en er overleden vier mensen. Op de intensive care liggen op dit moment 43 coronapatiënten. Dat zijn er vier meer dan gisteren. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg noemt het aantal opnames stabiel. Het kabinet heeft ingestemd met de wet die het gebruik van de corona-app regelt. In de wet staat dat er geen misbruik van de app en de gegevens mag worden gemaakt. Ook mag de app niet verplicht worden gesteld door bijvoorbeeld werkgevers. Volgens verantwoordelijk minister De Jonge is de privacy voldoende gewaarborgd. Hij hoopt dat de Tweede en Eerste Kamer deze wet voor 1 september kunnen behandelen. De GGD gaat nauwe contacten van coronapatiënten niet meer halverwege de quarantaineperiode bellen... om te vragen of de klachten en te controleren of ze zich aan de quarantaine houden. Dat moet de GGD honderden telefoontjes per dag besparen. Het extra belmoment is volgens het RIVM niet meer nodig... nu de quarantaineperiode van 14 naar 10 dagen is gegaan. De richtlijnen voor het bron- en contactonderzoek zijn daarom aangepast naar twee telefoontjes. één op de eerste en één op de tiende dag. Over de toestand van de Russische oppositieleider Alexei Navalny worden tegenstrijdige berichten verspreid. Volgens de hoofdarts van het ziekenhuis waar hij in coma ligt... is bij Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening vastgesteld. Het team van Navalny zegt dat hij is vergiftigd... maar volgens de artsen is er geen gif in het bloed en de urine van de politicus gevonden. Wel is er een chemische stof op zijn kleding en zijn huid aangetroffen. Dat zou een veel voorkomende stof zijn die ook wordt gebruikt om plastic bekertjes te maken. Het weer droog met vanuit het westen zon. Het is 24 tot 29 graden.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 De rechte reishok is dicht. Ook een kwartier extra voor de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Op de N9 Den Elder richting Den Oever bij de afrit Annapolona zo'n 5 minuten vertraging. En verderop bij Den Helder ook nog eens 5 minuten. Op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland 5 minuten. En ruim een half uur extra voor de N250 de kooi richting Den Helder... bij de veerterminal in Den Helder. Goed nieuws over de N9 bij Petten die is in beide richtingen weer vrijgegeven.